Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Na de val van het kabinet Schoof hebben Nederlanders alleen vorig jaar al een miljoen euro aan wachtgeld voor de vertrokken bewindslieden moeten ophoesten. En daar blijft het niet bij, schrijft de Telegraaf. Ook Kamerleden die weg moesten en die niet snel een nieuwe baan vinden, hebben recht op wachtgeld. Over bedragen per persoon mag Binnenlandse Zaken geen uitspraken doen. Vandaag wordt duidelijk wat de coalitieplannen van D66, CDA en VVD voor effect hebben op onder meer de koopkracht, armoede en het klimaat. Het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving hebben de plannen de afgelopen weken doorgerekend. Om 11 uur presenteren ze hun conclusies. De Amerikaanse acteur Eric Dane is overleden. Dat heeft zijn familie gemeld. Hij was vooral bekend door zijn rol van Dr. Mark Sloan in de serie Grey's Anatomy en speelde daarna ook in de HBO-serie Euphoria. Dane maakte een klein jaar geleden bekend dat hij aan de spierziekte ALS leed. Hij was 53. En schaatser Kjeld Nuis heeft zijn allerlaatste Olympische wedstrijd bekroond met brons. Op de 1500 meter werd hij derde achter de Chinees Ning Zhongyan en de Amerikaan Jordan Stoltz, die hem nog geen tiende van een seconde voorbleef. Voor Nuis was het feest er niet minder om. Dit is super vet, zei hij na afloop. Het voelt als goud. Nuis wil na deze Spelen nog één en misschien wel twee jaar door. En dan het weer van Weer Online. Er valt eerst nog wat lichte regen of natte sneeuw, vooral in het noorden. Geleidelijk wordt het zachter en vanavond gaat het overal flink regenen. Het wordt 3 tot 8 graden. Dit was het nieuws op Slam. Elke vrijdag 24 uur in de mix. De Slam Mix Marathon. Zometeen vanaf 6 uur. don't right now. Don't so quick to walk away. Come on, baby. Are you feeling me? Let's do something. New music. Nieuwe muziek ontdek je op Slam. Clapton. Black and Gold. Classic. Mix Marathon. Track. Track of the Week. Of the Week. Jaden Boyson and David Guetta. Upside Down. Slam. Upside Down. Boy, you turn me. your turn. just falling to pieces. More than you ever know. On my mind. show you how. now. These had us all in the past now, and finally live like the girl they all see. No. streets is the you touch. Oh, it feels like a glove. Oh, it don't need drama. I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? Cause these dancing feet don't cry to the rhythm they cry for you. And every Saturday night that you ain't keep my tears blue. no, unless it's with you. you want it. Cause these dancing feet don't cry to the rhythm they cry for you. And every Saturday night that you ain't keep my tears are blue. And these blinding lights, they shine so bright like we're on the moon. I don't wanna dance another beat, no, unless it's with you. Dancing this with you. Slam. Would you stay a little longer? It's your moment a peace. Would you stay a little longer? Cause you're leaving with a part of me. Won't you stay? Prins Andrew is weer op vrije voeten. Gisteravond verliet hij het politiebureau waar hij eerder op de dag naartoe was gebracht. Het onderzoek tegen Andrew loopt nog wel. Hij zou worden verdacht van het doorspelen van gevoelige informatie aan Jeffrey Epstein. Er is nog geen officiële aanklacht tegen hem.